De NOS sprak drie deskundigen en die noemen het kabinetsbesluit onverantwoord. Het kabinet wil de gaswinning in het meest kwetsbare gebied rond Loppersum met 80% terugbrengen en de gasproductie elders op pijlen houden. Volgens een oud NAM-ingenieur blijken alle modellen waarmee wordt gerekend in de praktijk te falen. Een geoloog vreest dat minder productie bij Loppersum tot extra bevingen elders leidt. Een derde expert bepleit zwaardere maatregelen zoals evacuaties en dijkversterkingen. De Oekraïense president Yanukovych heeft het ontslag van premier Azarov geaccepteerd en de eerste vicepremier Arbuzov naar voren geschoven als demissionair premier. Azarov kondigde vanochtend zijn aftreden aan. De rest van de kabinetsleden blijft aan tot er een nieuwe regering is gevormd. Het parlement heeft besloten dat er morgen wordt gestemd over een amnestieregeling voor gearresteerde demonstranten. Dat is een van de belangrijkste eisen van de oppositie. Een andere belangrijke eis werd vandaag ingewilligd. Het parlement stemde in met het voorstel om de anti-protestwet in te trekken. Oppositieleider Klitschko spreekt van een kleine maar belangrijke stap. De rechter in Den Haag heeft negen mensen veroordeeld tot een boete omdat ze naakt waren op een druk strand in Delft. Het strand aan de Delftse Hout was al enkele maanden geen naaktstrand meer, toen afgelopen zomer 23 mensen toch hun kleren uittrokken. Ze kregen direct een boete van 90 euro. In de wet staat dat naaktrecreatie strafbaar is, tenzij het gebeurt op een plek die door de gemeenteraad is aangewezen of op een plek die daarvoor geschikt is. De rechter heeft nu besloten dat het strand in Delft niet geschikt is voor naaktrecreatie als het er druk is. De rechter trekt daarvoor een grens bij 150 mensen. En dan het weer. Vanavond geleidelijk overal droog. In het noordoosten liggen de minima vannacht rond min 4. Op andere plaatsen rond het vriespunt. Morgen wordt het met een stevige oostenwind kouder. Min 2 tot plus 3 graden. Geregeld zon. Donderdag weinig verandering. Vanaf vrijdag minder koud. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits is voorbij. Er staan nog wel files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Feyenoord 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de parallelbaan. De linkerrijstrook is dicht. En op de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer.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 I know that it's all over. I know I can't keep calling. Just every time I run, I keep on falling. I know what you told me. I know that it's all say Deborah.